Michel Koenen met het NOS-journaal. In Belmen wel eens bekend dat er werkzaamheden waren aan het spoor. De Vintro Literatuurprijs, de vroegere Gouden Uil, is toegekend aan Hagar Peters. De Nederlandse dichteres kreeg de prijs voor Malva, haar debuutroman over een gehandicapt meisje dat door haar vader wordt verstoten. Het is voor het eerst dat een vrouw de grootste Vlaamse literaire prijs wint. Bij aanvallen op een militaire basis en twee wapenwinkels in Kazachstan zijn zeker tien doden gevallen. Onder hen zijn vier aanslagplegers. Zeven aanvallers werden opgepakt en een onbekend aantal wisten ontkomen. Volgens de autoriteiten zitten moslim-extremisten achter de aanvallen. Bij Perth in het zuidwesten van Australië is een vrouw van 60 overleden nadat ze was aangevallen door een haai. Volgens ooggetuigen was het beest langer dan 5,5 meter. Eerder deze week werd bij Perth al een man van 29 aangevallen door een haai. Ook hij overleefde het niet. En de kans is groot dat Rome voor het eerst in de geschiedenis een vrouw krijgt als burgemeester. Volgens de exit polls krijgt de kandidaat van de protestbeweging Vijf Sterren van de komiek Beppe Grillo de meeste stemmen, zo'n 34 tot 38 procent. Om direct te worden gekozen heeft ze 50% van de stemmen nodig. Daarom is volgende week zondag waarschijnlijk een beslissingsronde nodig. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 14. Overdag opnieuw zomers warm met maximaal 28 graden.